Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Chinese telecombedrijf Huawei mag voorlopig niet betrokken worden... bij de aanleg van het mobiele 5G-netwerk, vindt een Kamermeerderheid. Huawei lag al onder vuur vanwege spionage. En daar komt nu bij dat Chinezen bedrijfsgeheimen hebben gestolen bij ASML. Volgens topman Wedding was de bedrijfsspionage niet het werk van de Chinese overheid... maar van individuele ASML-medewerkers die er zelf rijk van wilden worden. De Turkse minister Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken, die op bezoek is in Den Haag, heeft de komst van twaalf Turkse weekendscholen in Nederland verdedigd. Het is volgens hem goed als jongeren met een Turkse achtergrond de Turkse taal leren. Het kabinet is bang dat de weekendscholen ook geschiedenis en maatschappijleer gaan geven en daarmee de integratie belemmeren. Wikileaks-oprichter Julian Assange is in Londen voorgeleid voor de rechter. Hij werd vanochtend gearresteerd in de Ecuadoriaanse ambassade... waar hij zeven jaar zat om uitlevering aan de VS te voorkomen. Maar Ecuador werd hem zat, onder meer omdat hij zich onhoffelijk zou gedragen. De VS wil Assange vervolgen voor het lekken van Amerikaanse staatsgeheimen... en heeft nu een uitleveringsverzoek gedaan. Het leger van Soudaan heeft een staatsgreep gepleegd. De minister van Defensie maakte op televisie bekend dat president Bashir is afgezet en gearresteerd. Er komt een overgangstermijn van twee jaar waarin een militaire raad de macht heeft. In Soudaan zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om feest te vieren. Journalist Max van Wezel is overleden. Hij werkte meer dan 40 jaar in de parlementaire journalistiek. Onder meer voor Vrij Nederland, het NOS Radio 1-journaal, Argos en Met het oog op morgen. Twee weken geleden kreeg hij nog de Frans Banning Kokpenning... voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de politieke journalistiek. Max van Wezel leed aan alvleesklierkanker. Hij was 67 jaar. Het weer. Op veel plaatsen zon. In het noorden meer bewolking en lokaal kans op een bui. Morgen meer bewolking en mogelijk een winterse bui. En het wordt dan hooguit 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Knoop het Oude 11 kilometer, kost je ruim een kwartier. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Knoop Burgerveen... 14 kilometer langzaam rijden, vertraging daar zo'n 30 minuten. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Houten...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 The more you see, the less you know. When others would leak in his service, his secret place, Godwin, it's your time to go country safe and sound with villains six feet underground and no one knows cause no one's found any trace of a man for all seasons loves him and leaves him alone so alone and you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who up the creek with no canoe watch out for the man for all seasons loves him and leaves him alone so alone but Sanford. but Lord, saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, the brunette or blind. Baby, it's so elementary. For the men never near, stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes.